moet met het NWS Journaal. Nederland vindt het oppelijk en onnodig dat Marokko zijn ambassadeur heeft teruggeroepen. Marokko is boos dat Nederland de oud-parlementariër Said Shaou niet uitlevert. Hij wordt gezocht voor drugshandel en Marokko verdenkt hem ook van steun aan actievoerders in Noord-Marokko. Shaou werd twee jaar geleden in Roosendaal opgepakt in een drugszaak. Of hij nog vastzit is onduidelijk. In het oosten van Pakistan zijn zeker 100 doden gevallen... toen een tankwagen met olie ontplofte op de snelweg. De vrachtwagen was vlak daarvoor gekanteld... volgens de eerste berichten omdat de bestuurder te hard reed. Terwijl tientallen mensen proberen de lekkende olie af te tappen... ontplofte de tankwagen. Getuigen zeggen dat er werd gerookt op de plek van het ongeluk. In Almelo zijn gisteravond zes mensen opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de val van een man uit een flatwoning op de vierde verdieping. Hij raakte zwaar gewond. De zes die zijn opgepakt voor verhoor waren op het moment van de val ook in de woning aanwezig. Het is nog onduidelijk wat zich daar precies heeft afgespeeld. De politie zegt met alle scenario's rekening te houden. Spoorloos presentator Dirk Bolt en zijn cameraman Eugenio Vollender zijn aangekomen in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Van daaruit vliegen ze een van de komende dagen terug naar Nederland. De twee werden vorig weekend ontvoerd door guerrillabeweging ELN en kwamen gisterochtend vrij. Volgens Bolt dacht de ELN dat ze CIA-agenten waren. Tegenstanders van de kerncentrales in Tihange en Doel in België houden vanmiddag een grote demonstratie. De organisatoren verwachten zo'n 60.000 deelnemers, onder wie ook Nederlanders. Ze gaan een menselijke keten van 90 kilometer vormen. De actievoerders eisen dat de kerncentrales sluiten omdat ze niet veilig zouden zijn. Het weer, de ochtend begint grijs met hier en daar wat motregen. Later is het overal droog met soms een beetje zon. Het wordt 17 tot 23 graden.